dus naast de Night Editie. Mhm. Ehm, hoe gaan ze eh, de winnaar van de publieksprijs bekendmaken? Hoe gaan jullie dat doen? Ja, we gaan die zo meteen bekendmaken. Zometeen al? Zo ehm, want we hebben gekeken naar het percentage van de, van de hoeveelheid publiekstemmen voor die artiest in het totaalplaatje van hoeveel bezoekers er zijn geweest. Eh, en daaruit is een, eh, een overduidelijke winnaar gekomen. Wat ik natuurlijk ook nog niet mag verklappen. zo lillig dit zo, ja, ja, jij stelt de vraag. Ja, moet toch? Ja. Misschien had je ja gezegd, omdat je bijna jarig bent en je net een cake hebt gekregen. Mij trick je niet zo snel. <laughs> Hoe ging het vandaag? Heb je een beetje genoten? En alles volgens plan? Dan eh, ben je tegen problemen aangelopen? Ja, het was, eh, het was een heerlijk dagje. Hoopt het en dan ben je gewoon ontspannen. En dat is hoe het gaat vandaag. En oh jij dus, dus ook vandaag? Ik ben hartstikke ontspannen vandaag, ja hoor. Nou, wij gaan eh, intussen heel erg veel het scherm in de gaten houden. Want je zei dat de jury er al uit is, hè? Ja, die komen er zo aan. Zullen nu nog even schrijven wat de tips en tops op Ze zijn even hun tekstjes aan het afmaken om zo meteen voor te dragen. En eh, dan, dan komen ze deze kant op. Daar naartoe werken. Ja. Geniet van je verjaardag. Dankjewel, dat komt eh, helemaal goed. Tot de 29ste. Yes, zin in. Ik ook. Tot dan. We uh, eh, al en niet, dus niet morgen, ja, maar overmorgen. Maar ik denk in de toekomst. Naar mijn gevoel is het al vrijdag. Ehm, we gaan zo meteen naar de uitslag en daarna gaan we naar huis. En hier komt echt mijn meest soepele bruggetje ooit. Dit is naar huis van Akdan en ik. Daar sta je dan, s'avonds 20 over elf op een strand sigaretten weg te werken. Even eruit, dat was alles wat je wou. Even alleen, want je had zoveel te verwerken. En kijk eens aan, daar staat de grote denker. Aan het werk op de grens van land en zee. De achtste dag, dus vier dagen te gaan nog Terwijl het leed wel was geleden op de achterweg. Bij je thuis door Sound of Haarlem en Alternative FM. geweest. Rocks of Jupiter, me, van Train. Maar we gaan nu naar iets veel belangrijkers. Dan wel de uitslag. Hier direct op het podium, zodat wij wijze woorden kunnen delen met elkaar. Geschreven door de jury en zeker in het bijzonder door juryvoorzitter lekker compact alles. Ehm, dan gaan we dus publieksprijs bekendmaken. Degene eh, die de meeste stemmen heeft gekregen, zo gaan we het doen, die gaat door naar de finale op 14 maart. Dus van de publieksprijs. Jullie zijn het publiek. Jullie bepalen immers wie de publieksprijs wordt. Ehm, voordat we dus het juryrapport gaan voorlezen, voordat we gaan bekendmaken die er met die schitterende prijzen verborgen gaat, wil ik je eh, even helpen en ook vragen om ons te helpen om eh, bedankjes te doen. Allereerst, een feest als dit is niet mogelijk om te organiseren zonder sponsoren. We hebben altijd geld nodig, jawel. Uh, graag een beschaafd applausje. Dan kunnen wij dit doornemen. Ja, komt u maar, komt u maar. Juist. De sponsoren zijn Jack Daniels, Haarlemse Muziekfonds, Gemeente Haarlem Cultuurfonds en JC Ruigrok. Dank! Ik wil een enorm applaus voor de crew. Die hebben zich weer uit de naad gewerkt. Echt elke keer te weinig licht als ik mijn teksten probeer te... Eh, En dit doen we al jaren samen. Dank jullie wel, jongens. Um, by the way, van de Rob Acta Awards. 29 februari. Dat is, eh, ja, dat komt, eh, februari zeg ik toch of niet wat? Eh, hebben ze zo hard gespeeld, die bands? Dan moet je volgende keer wat oorbescherming meenemen. Maafkeitel. Voor straf ga je een rondje halen voor de rest, ja? Nu! Naar de bar. Ja! Je gaat eraan, man. Je gaat er keihard aan. Kijk maar uit. de finale. Wanneer is de finale? Wie weet het? Goed, nou dan hoeven we dat niet meer te noemen. Jullie zijn bij deze allemaal van harte uitgenodigd. Jullie ook in principe. Alleen wie gaat er spelen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Um, goed, jullie hebben dat zelf allemaal kunnen horen. Het aanbod was weer zeer, zeer, zeer, zeer gevarieerd. Geen één set leek op de andere. Het was aan de jury om maar weer eens appels met bananen te vergelijken. Om eh, Rob Akda te citeren. Um, de jury. En ik wil weer zo'n beschaafd jazzapplausje. Dan stel ik je even voor aan de jury. Allereerst Maarten Klaus, juryvoorzitter. Hij is Artistic Director bij Boring Festival en Park Sessies en Hub Manager voor Klein Haarlem. Jawel, ga door. Wouter Groenhart. Wouter is een ervaren jurylid bij de Rob Acta Awards. Hij heeft zelf het podium gedaan in Alkmaar in 2009 afgerond. En als contrabassist nu speelt hij voor, onder andere voor de Chief of Footflies. En eh, de Mosquito's en nog veel en veel meer. We hebben Pim Blaan. Pim Blaan is een productieleider, evenementenorganisator en technisch producent. Hij heeft al bij veel verschillende podia mogen werken. En is nu werkzaam als producent bij Patronaat. We hebben Degene die heeft geopend vanavond, jongens en meisjes, dames en heren. Martijn Hoogland! En de jury zei hierover... De jury hoort in de muziek van Martijn Hoogland. De soundtrack van de volgende Verliefd op Ameland film. Dat is catchy met een grote C. Jullie staan op het podium met veel zelfvertrouwen. Maar misschien kan er nog iets meer contact met het onopgewarmde publiek gemaakt worden. Dan kunnen we nog meer meeswijmelen met weet niet, of, er staan veel muzikanten in de zaal en we weten allemaal dat het lastig is om te beginnen bij een evenement als dit en dan zeker een onopgewaard publiek. Jullie deden het met verven. Dat is mijn persoonlijke noot hierbij. Alright. Ehm, ja, toch? Ja. En dat is echt altijd een lastige opgave. Ehm, tweede punt van vanavond. Icarus! zit er echt bij. Kan je het aan? Gaat het lukken? Moet iemand je... Even, eh, hou zijn hand even vast. Kom op. <laughs> De jury wordt vrolijk van Icarus. Dynamische liedjes met catchy refreinen. We proberen jullie in een hokje te stoppen, maar daar fladderen jullie meteen weer uit. Jullie bandnaam klinkt alsof jullie gevaarlijke metal maken, maar jullie komen zelf heel abaar over. Um, ehm, abaar, luchtig en quirky over zelf, zegt de jury. De set knalt lekker door en dat tempo zit er goed in. Pas op dat je niet te gehaast wordt. Neem de tijd. De jury is reuze benieuwd waar dit zonnige power trio heen fladdert. Sowieso, omhoog! Uitroepteken. Gaat het nog? Ja, het gaat nog. Kan het nog? Ja, het kan nog. Geweldig. Ik moet er even naar kijken. Oké, we gaan door. <laughs> De derde van vanavond. Over de dus de jury voor Manny. De afsluiter van vanavond. Feest, zeker. Geef een applausje voor de Void! We eindigen de avond in een high. De hele uitstraling en sound van de Void klopt. In het begin van de set lijken jullie wat zoekende. Maar als het eenmaal op gang komt, gaat dit als een raket. Misschien is er nog wat te in opstelling of dynamiek. Als de vocalist hebben allemaal gestemd. Jullie zijn het publiek en jullie bepalen wie er mee vandoor gaat, die publieksprijs. En eh, ik wil graag een tromroffeltje. De winnaar van de publieksprijs bij de derde voorronde jaargang 2024 is geworden... De Void! Nou, gefeliciteerd vast. De bovenkant voelt wat lauw aan, maar ik zie ook een hele bos 0.0. Heel verstandig. Ehm, en dan, wat ik net gezegd heb. Eh, we hebben drie publiekswinnaars. En van alle drie de voorrondes is degene met de meeste stemmen de band die doorgaat naar de finale op 14 maart. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk of dat voor je gaat worden. Ehm, we gaan de overall publiekswinnaar als laatste Of Wacht even. Ja, ik dacht ook al van, ja, wacht even, het staat hier op mijn lijstje als laatste. Maar ik denk, wacht even, dat is niet spannend, vind ik. Maar toch nu, nu de overall winnaar van de publieksprijs. Er is gestemd, er is geteld. krijgen binnenkort bericht van de organisatie. <laughs> Of misschien, ze zijn er niet. Maar ehm, ze hebben dat bier van de vorige keer opgeslopen, man. Maakt niet uit. Eh, is er iemand die ze even een appje kan sturen? Ben ik wel. Hé, hey, maar nu gaan we dus over naar... We, zijn, we hebben nu drie finalisten. Dionne, uh, eh, Your Step, Hank, vorige winnaar. We gaan nog één finalist erbij krijgen. Dat gaat nu gebeuren. Ik tel meestal even terug van 3, 2, 1. Wie heeft er gewonnen volgens jullie? Kom aan! Nee, en daarom had de jury ook alweer een hele, hele, hele zware taak. Om te gaan bepalen wie er doorgaat. Het was natuurlijk weer appelen met bananen vergelijken. En ik zeg het altijd, Muziek is geen wedstrijd. Lekker kom Nederlands, u begrijpt allemaal wat dat betekent. Maar het is natuurlijk wel voor dit soort talent heerlijk om op zo'n podium, met zo'n crew, met zo'n installatie... en voor een publiek als u te spelen. Dus applaus voor jezelf, applaus voor alle bands. Ja toch? Op deze manier winnen we allemaal, immers. Maar nu dan, Roefeltje, de winnaar van de derde en laatste voorronde. Jaargang 2024 en daarmee de aansluitende finalist en laatste finalist die we krijgen. Gefeliciteerd, The Void. Um... Het was mijn laatste voorronde. Eh, alle tijden, uh, na bijna 30 <laughs> jaar. Gadverdamme, 30 jaar, 30 jaar. Ik doe nog één finale en ik hoop dat jullie er allemaal zijn. Op 14 maart dan gaan we er even een hele dolle boel van maken. En natuurlijk fantastische bands, fantastische acts erbij. Naast de, de mededinging voor de grote prijs. Ik bedank jullie allemaal. Tot de volgende keer. Veel plezier nog! De Void heeft gewonnen. De laatste voorronde is geweest. En dat betekent dat wij 14 maart aanwezig zijn bij de finale van de Rob Act Wie dan gaat winnen, dat is natuurlijk de vraag. Wie mag Bevrijdingspop 2024 openen? Je hoort het vanzelf. Eerst zijn we over twee weken weer hier, maar dan met de night editie van de Rob Act En volgende week zijn we gewoon weer een keer lekker ouderwets in de studio. En dan komt Psyche langs. We gaan nu afbouwen, we gaan naar bed, we gaan slapen, we gaan naar huis. Maar eerst nog even het nieuws. En dan is deze schijf. Fijne avond. Haarlemmers opgelet. De gemeente wil het betaald parkeren nog verder uitbreiden. Bent u het daar niet mee eens? Laat het dan weten aan het gemeentebestuur. Op 6 maart kunt u uw stem laten horen om het betaald parkeren in Haarlem te beperken. Parkeren is een recht, geen voorrecht. Stem dus op 6 maart tijdens het parkeerreferendum in Haarlem.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 Ow. You can't give what you never had. Yeah. Well, bless your soul, you can fool a few. <laughs> I know the truth, not so do you. How, You can hide. I bet Can't hide love, can't hide love, well I bet ya.